Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse overheden en bedrijven hebben hun maildiensten op grote schaal uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven. Ze hebben vaak geen eigen mailserver meer, maar gebruiken clouddiensten van Microsoft en Google. Daardoor kan het gebeuren dat de Amerikaanse overheid het mailverkeer kan inzien. Dat is een risico voor de nationale veiligheid, schrijven onderzoekers van Klingendaal in een rapport voor de AIVD. Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. De VS noemt de gebeurtenissen tragisch en alarmerend. Canada spreekt van een nachtmerrie en Turkije van een misdaad tegen de menselijkheid. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Israël ontkent moedwillig mensen te hebben doodgeschoten. Defensie gaat een miljardenorder plaatsen bij Nederlandse scheepsbouwers. Die mogen de komende jaren vier nieuwe fregatten bouwen. Dat zal het kabinet vandaag besluiten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. De kosten van de marineschepen kunnen, inclusief bewapening, oplopen tot 8 miljard euro. De verkeersboetes gaan vandaag omhoog. Zo worden snelheidsovertredingen zo'n 10% duurder, andere overtredingen nog meer. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen, schreef NRC een half jaar geleden. Volgens het OM raken de verhoudingen zoek. Zo is de boete voor rijden met een telefoon in de hand nu hoger dan de standaardboete voor mishandeling. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. In de finale op 21 april speelt Feyenoord tegen NEC. Het weer, lokaal nog wat motregen. In de loop van de ochtend vanuit het westen steeds meer zon.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 Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. Israël ontkent mensen moedwillig te hebben doodgeschoten. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale door met 2-1 te winnen van Groningen.